3 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De afgelopen dagen zijn in het oosten van Nederland... ruim 700 automobilisten en vrachtwagenchauffeurs bekeurd. Vooral voor bellen of appen achter het stuur. De politie liet deze week een speciale touringcar rijden... van waaruit controleurs beter zicht hebben op bestuurders... en ook in de cabine van vrachtwagens konden kijken... In totaal is in drie dagen tijd voor meer dan 100.000 euro aan boetes uitgeschreven, meldt Omroep Gelderland. En dat is net zoveel als in juni, toen de politie ook met de touringcar controleerde. In Zeeland is een hotel ontruimd omdat er brand is uitgebroken. In het luxe hotel in Kamperland staat de sauna in brand en er komt veel rook vrij. Zo'n 170 mensen staan buiten op de stoep, meldt de veiligheidsregio. De brandweer waarschuwt mensen om uit de rook te blijven. In juni was bij hetzelfde hotel in Kamperland ook al brand. Toen vatte een liftschacht vlam en werd het hotel deels ontruimd. President Trump heeft gezegd dat het vrijwel zeker is... dat de verdwenen Saoedische journalist Khashoggi niet meer leeft. Hij zei dat tegen journalisten op een Amerikaanse luchtmachtbasis. Khashoggi verdween begin deze maand in Turkije... tijdens een bezoek aan het Saoedische consulaat daar. Al dagen wordt aangenomen dat hij op het consulaat is vermoord... Waarschijnlijk door een doodseskader van de Saoedische kroonprins. Maar Trump wilde in het openbaar nog geen conclusies trekken... over wie er achter Khashoggi's dood zit. En in Barcelona komt na 133 jaar een vergunning voor de bouw van de Sagrada Familia. Het bestuur van de kathedraal en de gemeente hebben daarover na twee jaar onderhandelen een akkoord gesloten. De bouw van de Sagrada Familia, naar een ontwerp van Gaudi, begon in 1882 en moet in 2026 klaar zijn. De kathedraal wordt jaarlijks bezocht door zo'n 4,5 miljoen mensen. Het weer nog. Vannacht opklaringen en de temperatuur daalt naar 5 tot 8 graden.